Citydijkers met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky is bereid om te praten over een einde aan de oorlog in zijn land. Hij wil in het uiterste geval zelfs onderhandelen met de Russische president Poetin... samen met Europa en Amerika. Zelensky moest lange tijd niets weten van diplomatieke gesprekken. Hij zei eerst altijd dat hij Rusland wilde verslaan op het slagveld. De Amerikaanse president Trump denkt dat er een nieuwe plek buiten Gaza gebouwd moet worden voor Palestijnen... Trump zei dat het gebied totaal is verwoest en herhaalde zijn oproep aan Jordanië, Egypte en andere landen om Gazanen op te nemen. Dat heeft hij al eens vaker gedaan, maar dit keer zei hij dat er wat hem betreft geen tijdelijke opvangplek wordt gebouwd in die landen, maar een permanente plek. Omwonenden van Schiphol zijn teleurgesteld dat het kabinet niet meer maatregelen neemt tegen geluidsoverlast. Minister Matlener wil Schiphol niet te snel laten krimpen... omdat dat volgens hem grote gevolgen heeft voor de luchtvaartmaatschappijen en de economie. Het aantal vluchten zal dit jaar met zo'n 5000 dalen... en dat is volgens de minister genoeg om de overlast te verminderen. De Tweede Kamer steunt hem daarin. NSC noemde het plan van Matlener beter iets dan niets. Moskeeën in Almere willen excuses van de inlichtingendiensten en van premier Schaf. De moskeeën werden jarenlang stiekem in de gaten gehouden... door een particulier onderzoeksbureau dat de gemeente Almere had ingeschakeld. De gemeente deed dat op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. In die tijd was dat premier Schoof. Maar excuses krijgen de moskeeën niet. De NCTV zegt er niets over, maar wil wel werken aan het herstellen van het vertrouwen.